voor spoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft een motie van afkeuring overleefd... die door een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer werd gesteund. De oppositiepartijen namen in het Kamerdebat over de tevendeal geen genoegen met de excuses van premier Rutte... minister van de Steur en staatssecretaris Dijkhoff. Er is twijfel gebleven, zei ChristenUnie-leider Segers... die de motie had ingediend. Rutte benadrukte na het indienen van de motie dat hij en het kabinet niet bewust informatie over de schikking met crimineel Kees H. hebben achtergehouden. De rust lijkt weer te keren bij het gemeentehuis van Geldermalsen, waar een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum vanavond uit de hand liep. Het gemeentehuis werd ontruimd nadat tientallen relschoppers buiten door de hekken braken en de politie met vuurwerk, stenen en blikjes bekogelde. Zeker vijf mensen zijn opgepakt. De burgemeester en de raadsleden werden opgevangen in het politiebureau naast het gemeentehuis van Geldermalsen. Voor het eerst sinds 2006 heeft de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogd. Het belangrijkste rentetarief gaat naar 0,25 tot een half procent. De stap van de centrale bank bevestigt dat de groei van de Amerikaanse economie stevig genoeg is. Door de maatregel stijgt de waarde van de dollar, wat gunstig is voor Europese bedrijven die naar de VS exporteren. Het Instituut voor Oorlogsstudies, het NIOT, buigt zich opnieuw over de kwestie Srebrenica, ruim 20 jaar na de val van de VN-enclave in Bosnië. Aanleiding voor het nieuwe onderzoek is de suggestie in het VPRO-programma Argos deze zomer dat de Amerikanen, Britten en Fransen hadden afgesproken geen luchtsteun aan de Nederlanders te geven. Voetbal, FC Utrecht, AZ en PSV zijn door naar de kwartfinale van de KNVB-beker. Utrechters wonnen met 5-0 van Achilles 29 uit Groesbeek. AZ versloeg Kozakkenboys uit Werkendam met 3-1. En PSV won met 3-2 van Heracles. Ook amateurclub VVSB uit Noordwijkerhout is door naar de kwartfinale. Het weer, de minima liggen vannacht tussen de 11 en 13 graden.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 Stuur je allemaal fijne dagen.